Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ministers, burgemeesters en het RIVM hebben een volle agenda vandaag. Want er moeten knopen worden doorgehakt over nieuwe, strengere coronaregels. Het OMT adviseert om scholen open te houden... maar om winkels, horeca en culturele instellingen zoals theaters en muziekscholen... dicht te gooien na vijf uur. Daar is gisteren al flink over gediscussieerd, zegt verslaggever Wilco Boom. Sommige bewindslieden wilden verder gaan dan het OMT, anderen niet... Nou, vandaar dat ze er dus gisteren nog niet uit zijn gekomen. En het RIVM hebben gevraagd de effecten van de sluiting van al die sectoren tussen 5 en 5 nog eens goed door te rekenen. En vanochtend staan daar nog allerlei overleggen voor op de planning. En vanavond om 7 uur is er dan de corona-persconferentie. Nou, voor die tijd hopen we natuurlijk te achterhalen of ze inderdaad hebben besloten wat nu wordt verwacht. Of toch nog iets anders. En dat eh, natuurlijk ook eh, zo snel mogelijk op de radio te melden. Er is in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant opgedoken. Volgens onze correspondent maken wetenschappers zich behoorlijk zorgen... omdat deze variant zich snel verspreidt. En er is meer. Dat deze variant heel veel mutaties heeft. En de minister zei, we maken ons ook zorgen... omdat we nu een periode ingaan waar heel veel mensen op reis gaan. Eh, de dus grote zomervakantie komt eraan. Dus dat is ook een, een, een zorg. Dat daardoor ja, het, het virus zich eh, snel gaat verspreiden. Het Verenigd Koninkrijk laat voor de zekerheid geen vliegtuigen meer landen... en ook Israël wordt strenger voor vluchten uit Zuid-Afrika. In Nederland wordt vandaag ook nagedacht over zo'n vliegverbod. Heb jij nog een nieuw koffiezetapparaat, laptop of afgeprijsde koptelefoon nodig? Dan kun je vandaag je slag staan. Het is Black Friday. Ken je misschien vooral uit Amerika, waar mensen urenlang in de rij staan voor dikke kortingen. Bij deze winkel staan al lange rijen. My seven-year-old son is going to be the luckiest seven-year-old in the world. I love shopping on Black Friday. We came to shop for our families. We have a game plan usually. We'll nap and then we'll go out shopping. Voor de zekerheid worden bij sommige Nederlandse winkels maatregelen genomen... om te voorkomen dat het te druk wordt. Zo gaan de winkels in een aantal steden eerder open om de shoppers beter te spreiden. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan een bui vallen. Het wordt een graad of 5. Vanmiddag en vanavond op meer plekken regenen. En daar kan dan ook wat natte sneeuw bij zitten. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat bij Maarsen 3 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier door een aanrijding. En op de A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knopend Amstel... heb je ook nog 25 minuten vertraging door een ongeluk...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 You know I stay fresh to death, from the projects, and I'ma take you to the top of the globe. So let's go. Let's exchange now. Where does it go? Uh-huh, yeah. Uh -huh. And girl, I promise you, no substitute.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 de Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte de Sinterklaas, wie kent het niet? de de Sinterklaas Sun. Oh. Zandvoort, op 106.9 FM. de deur. Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal eens even vragen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een eh, kabouterplot? Ja. wordt Oh, de deur! Ja, en ik denk dat ik weet wie het is, hoor. Oh, nee, niet weer, hè? Ja, maar ik zeg het niet. Ik moet het eerst zeker weten. Ik ben helemaal gek. Doe nou over. Hé, hey, horen jullie dat? U bent dus een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het uh, eh, Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn we mee bezig? Ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen? Nou, staat niemand meer. Nou ja, zeg. Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het RWS-journaal. Virologen maken zich zorgen over een mogelijk extra besmettelijke nieuwe Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. In Zuid-Afrika loopt het aantal besmettingen opvallend snel op. De Wereldgezondheidsorganisatie vergadert er vandaag over. Ook in België worden extra coronamaatregelen verwacht. Mogelijk gaan de discotheken dicht en mogen er in het restaurant minder mensen aan één tafel zitten. Nieuwe Nederlandse coronamaatregelen worden vanavond bekendgemaakt op een persconferentie. En Amsterdamse bijstandsgerechtigden kunnen voorlopig parttime blijven werken met behoud van uitkering. Volgens de gemeente is een proef daarmee een succes. Mensen komen sneller uit de bijstand als ze in deeltijd mogen werken. Het weer nog eerst droog, in de middag regen en in het oosten en zuidoosten kans op natte sneeuw. Het wordt vandaag zo'n 6 graden. Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met sint Met, kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik niet over vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. Ja, ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op daksten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij ze dus morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond? Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam sint binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijong kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen... die heb ik nog nooit op Pieter mijn Knecht gezien. 106.9 van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Lucie was uitzinnig en ze danste in het rond... maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vluchtte het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai verdween hij in de nacht.